Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Noord-Brabant hebben dieven de afgelopen tijd kilometers aan koperleidingen uit hoogspanningsmasten gestolen. Het koperdraad wordt volgens netbeheerder Tennet alleen gebruikt als bliksemafleider. Daarom is de stroomvoorziening niet in gevaar gekomen. Het is volgens Tennet een wonder dat de dieven er zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen. Op de andere kabels in de hoogspanningsmasten tussen Sint-Antonis en Venray staat 150.000 volt. Geert Wilders zegt dat hij na zijn vrijspraak weer wat vertrouwen heeft gekregen in de Nederlandse rechtspraak. De PVV-leider werd vanochtend niet schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie van moslims. Wilders vindt dat niet alleen politici, maar ook alle andere Nederlanders vrijuit moeten kunnen zeggen wat ze denken. Ook als dat door anderen als kwetsend of beledigend wordt ervaren. We moeten niet bang zijn voor woorden, zei Wilders. De grens ligt wat Wilders betreft bij het aanzetten tot geweld kabinet wil de Haringvlietsluizen toch openzetten voor trekvissen. Tot nu toe weigerde het kabinet om het omstreden kierbesluit uit te voeren, maar volgens Haagse bronnen komt daar verandering in. Landen hebben miljoenen uitgegeven om het de vissen zo makkelijk mogelijk te maken. Maar Nederlandse boeren in het Haringvlietgebied waren bang voor verzilting van hun grond. Naar verluid neemt het kabinet nu maatregelen waardoor de zoetwatervoorziening voor de boeren niet in gevaar komt. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de ingreep in de persoonsgebonden budgetten. Het kabinet wil dat veel minder mensen een pgb krijgen, omdat de regeling anders onbetaalbaar wordt. VVD, CDA en PVV staan achter staatssecretaris Veldhuizen van Zanten, die in een emotioneel Kamerdebat en tijdens een demonstratie op het plein in Den Haag de ingreep verdedigde. De oppositie heeft geen goed woord over voor de plannen en vindt dat mensen met een pgb onevenredig hard worden getroffen. Dan het weer nog vanavond buien. Vannacht vooral langs de kust. Morgen buien in het hele land. In de middag ook wat zon. En het wordt morgen 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. Er staan nog wel files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiderslot en knooppunt Watergraafsmeer 6 kilometer. Op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 3. Op de A10 Zuid is een ongeluk gebeurd richting Amersfoort. Er staat voor knooppunt Amstel 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. A12 Utrecht naar Arnhem bij Bunnik 6. A20 richting Gouda bij knooppunt Gouwe 3.